Kees Rood met het NOS-journaal. De groep van 20 mannen zit achter zo'n 60 diefstallen. De bende bracht de gestolen voertuigen naar een loods in Hoogwoud... waar ze een nieuw chassisnummer en kentekenbewijs kregen. De groep bestond vooral uit jongeren uit de omgeving van Opmeer... en werkte in wisselende samenstelling. Ze gingen ook regelmatig naar Duitsland om daar auto's en brommers te stelen. De oproerpolitie in Cairo heeft tientallen tentjes van demonstranten op het Tahrirplein verwijderd. Volgens ooggetuigen zijn legervoertuigen het plein opgereden en zijn er waarschuwingsschoten gelost. Een paar demonstranten raakten slaags met de politie, maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad stonden sinds 8 juli weer tientallen tentjes. De betogers vinden dat de beloofde hervormingen te langzaam gaan. De Poolse man die vrijdag door de marechaussee werd neergeschoten op Eindhoven Airport blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris in Den Bosch bepaald. Justitie verdenkt de man van poging tot doodslag, bedreiging en poging tot zware mishandeling. Hij werd vrijdag voor de vertrekhal neergeschoten door de marechaussee. De man van 30 jaar oud was bewapend met een mes. Slecht weer tijdens verkiezingen heeft maar weinig invloed op de opkomst. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze bekeken de opkomstcijfers bij de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1971 en komen tot de conclusie dat het weer invloed heeft, maar veel minder dan altijd werd gedacht. Bij zeer zware regen daalt de opkomst met maar 1 Schijnt de zon volop op een verkiezingsdag, dan gaan ongeveer 1,5% meer mensen naar de stembus. Het is voor het eerst dat er in Nederland onderzoek is gedaan naar de relatie tussen het weer en de kiezersopkomst. Het weer vanavond droog en vrijwel onbewolkt. Morgen zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Dempels staat file tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. A10 West naar Zaanstad voor de koenten 3.